Zit van der Linde met het NOS-journaal. Mogelijk duizenden mensen hebben onterecht compensatie gekregen in het toeslagenschandaal. Volgens NRC werden ze onterecht aangemerkt als gedupeerden... en ontvingen ze geld door een fout van het ministerie van Financiën. Het gaat om 8000 mensen. Zij kregen volgens de zogeheten katshuisregeling 30.000 euro schadevergoeding... en eventuele schulden zijn kwijtgescholden. Het ministerie zou een intern rapport hierover al maanden geheim houden. De christelijke stichting Civitas Christiana gaat door met campagnes tegen de Week van de Lentekriebels. Kenniscentrum Rutgers zegt dat de conservatieve stichting leugens en laster verspreidt over het schoolproject, over onder meer seksualiteit. Civitas noemt de beschuldigingen onjuist. Het kenniscentrum spant een kort geding aan tegen de stichting. Dat dient donderdag. De nationale ombudsman Reinier van Zutphen gaat onderzoek doen naar huisbezoeken van de politie aan demonstranten. Ook wil van Zutphen in gesprek met de korpschef, zegt hij in Nieuwsuur. Afgelopen weekend brachten twee agenten een bezoek aan een vrouw in Amersfoort. Op beelden daarvan, die zij online deelden, is te horen dat de politie vragen stelt over haar deelname aan demonstraties. De ombudsman benadrukt dat het demonstratierecht een grondrecht is. Hij noemt het heel raar dat de politie bij demonstranten aanbelt. In Mongolië zijn restanten van een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. Het gaat om een gevederde dino die zo'n 90 miljoen jaar geleden leefde... en verwant was aan Tyrannosaurus rex. Het dier had twee klauwen van bijna 30 centimeter... maar at volgens onderzoekers vooral planten. De klauwen gebruikte de dino waarschijnlijk om vegetatie naar zich toe te halen en zich te verdedigen. De vondsten werden gedaan in de Gobi-woestijn in het zuiden van Mongolië.